de bouwvergunning tegen het licht. Gisteren stortte een deel van het dak van het Alkmaarse stadion in door de harde wind. Volgens de expert zijn zijn zorgen destijds in een rapport opgetekend... maar werd dat rapport aan de kant geschoven door de gemeente. Voetbalclub AZ wil nog niet reageren op de uitspraken. De gemeente Alkmaar is nog niet bereikt voor een reactie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint morgen met een onderzoek naar de instorting. Op het Spaanse eiland Gran Canaria is een grote bosbrand. Het vuur woedt vooral in het bergachtige gedeelte van het vakantieeiland. De autoriteiten schatten het gebied dat in brand staat op zo'n duizend hectare. Duizend mensen zijn geëvacueerd. Er zijn 200 brandweermensen ingezet. Blushelikopters en vliegtuigen gooien grote hoeveelheden water over het vuur. De bosbrand op Gran Canaria zou zijn ontstaan door iemand met een gloeiende soldeerbout. Ook Griekenland kampt met bosbranden. Sinds vrijdag zijn het er tientallen. In verband met de branden zijn ten zuiden van de Peloponnesos... toeristen geëvacueerd van een eilandje. Rijkswaterstaat is nog altijd druk bezig met het opruimen van zand op de dijk Enkhuizen-Lelystad. Verwacht wordt dat de Waarddijk pas vanavond om 10 uur weer open kan. Door de stormachtige wind stoven gisteren zoveel zand over de dijk dat Rijkswaterstaat het te gevaarlijk vond voor het verkeer. In de eredivisie is AZ nog altijd zonder puntverlies. De club uit Alkmaar won in Waalwijk met 2-0 van RKC. Beide doelpunten werden gemaakt door Idrissi. Heerenveen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Feyenoord. Fortuna Sittard, Heracles eindigde ook in 1-1. Thuisclub maakte de gelijkmaker in de zesde minuut van de extra tijd via een penalty. Het EK wielrennen op de weg in Alkmaar is gewonnen door de Italiaan Elia Viviani. De Belg Yves Lampaard won het zilver en het brons was voor de Duitser Pascal Akkerman.